Wel zal hij de komende dag een nieuwe regering installeren, zei hij in een televisietoespraak. Het was zijn eerste optreden sinds de onrust in Egypte begon afgelopen dinsdag. Mubarak zei dat hij de ontevredenheid van veel Egyptenaren begrijpt... en dat iedereen het recht heeft om zijn mening te uiten, maar wel binnen de grenzen van de wet. Hij verdedigde het volgens hem terughoudende optreden van de ordentroepen. Mubarak beloofde hervormingen en meer democratie... maar zei dat hij niet zal toestaan dat Egypte wordt gedestabiliseerd. Wat we nodig hebben is dialoog en geen chaos, al dus de 82-jarige president. Na afloop van zijn toespraak kreeg Mubarak een telefoontje van de Amerikaanse president Obama. Die vroeg hem geen geweld te gebruiken tegen vreedzame demonstranten. Ook zei Obama dat Mubarak zijn belofte van hervormingen moet waarmaken... en dat hij de toegang tot internet en mobiele telefonie weer helemaal moet vrijgeven. De leden van GroenLinks kunnen de steun van hun partij aan de missie in Kunduz niet terugdraaien. Het besluit van de fractie is definitief, zei fractieleider Sap bij Pauw en Witteman... Als het partijcongres zich uitspreekt tegen de missie... zal de fractie alles in het werk stellen om het vertrouwen in de partij terug te winnen... maar de missie gaat gewoon door, al dus SAP. De fractie heeft wat dat betreft een eigen verantwoordelijkheid. SAP werd zich gesteund door partijvoorzitter Nijhoff. Samen hebben ze een brief aan de leden gestuurd waarin ze de steun aan de missie naar Kunduz verdedigen. Een grote meerderheid van de leden is tegen. 200 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. In de eredivisie is NEC tegen Heracles geëindigd in een gelijkspel. Het werd gisteravond in Nijmegen 1-1. De doelpunten waren van Vlemings van NEC en Flederes van Heracles.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 Everybody in the place stand up and jump and shake and rush the club till the whole entire building is rammed up. And there's nothing you can do to hold them off. And while the beautiful we about to cause a riot in this bitch.